Zit van der Linde met het NOS-journaal. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïense president Zelensky... hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland... tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketsystemen. Zelensky is ook dankbaar voor de toestemming van de VS... voor het trainen van Oekraïense piloten met F-16's. De Oekraïense minister van Defensie heeft ook gebeld met zijn Amerikaanse collega. Volgens hem gaat het de goede kant op met het Oekraïense tegenoffensief. De zittende Griekse premier Mitsotakis is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Griekenland. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. De centrumrechtse partij van Mitsotakis, Nieuwe Democratie, heeft ruim 40% van de stemmen gekregen. Zijn linkse tegenstander, de partij Syriza, haalde nog geen 18% van de stemmen. Daarmee is Mitsotakis verzekerd van een tweede termijn als premier. In zijn toespraak zei Mitsotakis dat hij zijn taak trouw zal blijven uitvoeren. Hij belooft een premier te zijn voor alle Grieken. In de Verenigde Staten is een Uber-chauffeur doodgeschoten door een passagier. De bestuurder vervoerde een vrouw in de grensplaats El Paso. Onderweg kreeg zij het idee dat de chauffeur haar wilde ontvoeren naar Mexico. Ze haalde een pistool uit haar handtas en schoot de bestuurder in zijn hoofd. De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. Volgens de politie was er geen aanleiding om te denken dat de chauffeur kwaad in de zin had. De vrouw is aangehouden voor moord. Uber zegt geschokt te zijn door de gebeurtenis.